bliksem van ringen brengt herinneringen aan de leer. Aan voorbije dagen die mij steeds doen vragen, keer toch weer. Geurende heester rondom ons huis brachten. bliksem van brengt herinneringen is voor mij. Een ander is gekomen en heeft jou genomen weg van mij. Weet je dat ik nog steeds van je hou? Brengen dansaringen geen herinneringen bliksem van brengt herinneringen. Is voorbij. Een ander is gekomen en heeft jou genomen weg van mij. Weet je dat ik nog steeds van jou hou? Breng een nachteringen, geen herinneringen.